10 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In het centrum van Athene zijn rellen uitgebroken. Betogers die nee gaan stemmen bij het referendum zondag raakten slaags met de politie. Na enige tijd was de rust hersteld. In de Griekse hoofdstad wordt gedemonstreerd door zowel voor- als tegenstanders van een deal met Europa en het IMF. Aan beide betogingen doen naar schatting 20.000 mensen mee. De tegenstanders werden voor het parlementsgebouw toegesproken door premier Tsipras... Hij riep de Grieken op om een trots nee te laten horen. Tegelijkertijd stonden duizenden Grieken voor het oude Olympiastadion... die in de eurozone willen blijven en zondag ja gaan stemmen. De bommelding die binnenkwam voor een KLM-toestel uit Amsterdam was vals alarm. Het toestel werd na een tussenlanding op Sint Maarten ontruimd, net als de luchthaven. De melding kwam binnen toen de Boeing 747 naar een andere plaats op het vliegveld taxide. In het vliegtuig zaten ruim 400 passagiers. De toegangswegen naar de luchthaven waren enige tijd afgesloten... en de passagiers werden ondergebracht in hotels. In februari ontruimde de KLM ook al een toestel op het eiland vanwege een bommelding. Ook die melding bleek vals. De politie heeft een grote partij zware vuurwapens gevonden in Brabant en België. Informatie over de wapens was naar boven gekomen in onderzoeken naar de Amsterdamse liquidaties. De politie deed huiszoeking in een loods in Brabant en in woningen in Brabant en België. Daarbij werden ook munitie, handgranaten en ecstasypillen gevonden. De 64-jarige man die de loods gebruikte is aangehouden. Alles bij elkaar werden zo'n 60 vuurwapens gevonden. Een groot deel van Utrecht wordt vanavond luw gemaakt... voor de start van de Tour de France morgen. Intussen gaan de tourfestiviteiten gewoon door... met muziekoptredens en een optocht van feestvierende fietsers. De eerste etappe van de Tour is een tijdrit van 13,8 kilometer door Utrecht. Het weer, vanavond is het nog zwoel en overwegend droog. Vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe.